nieuws van 7 uur. Kleters met het NOS-journaal. Honderden Turkse leerlingen van basisscholen in Amsterdam en Zaandam... zijn op de eerste schooldag niet opkomen dagen. De scholen worden in verband gebracht met de Gulen-beweging. Vermoed wordt dat de ouders hun kinderen hebben thuisgehouden... vanwege de grimmige sfeer tussen aanhangers van president Erdogan... en die van geestelijk leider Gulen. Op Bonaire is opnieuw iemand aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de woningoverval waarbij een Nederlandse politieagent om het leven kwam. De aangehouden man is geboren op Bonaire. Eerder arresteerde de politie ook al een man in deze zaak, maar die werd na een paar dagen vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. De Nederlandse agent was in dienst van de politie op Bonaire. Hij werd neergeschoten toen die overvallers van een woning achtervolgden. Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat bestaande medicijnen mogelijk werken tegen het Zika-virus. Het gaat onder meer om een medicijn tegen lintwormen. De wetenschappers hebben chemische verbindingen gevonden die de vermenigvuldiging van het Zika-virus kunnen stoppen. Ze ontdekten ook middelen die beschadiging van de hersencellen van het ongeboren kind tegenhouden. Bert van Oostveen is vanaf 1 september geen directeur betaald voetbal meer bij de KNVB. Hij blijft wel bij de voetbalbond, maar hij krijgt andere taken. Er was de laatste jaren veel kritiek op van Oostveen vanwege de perikelen rond het Nederlands elftal. Met name over de aanstelling van de nieuwe bondscoach na het vertrek van Louis van Gaal in 2014. Albert Verlinde, die vorige week afscheid nam van RTL Boulevard... gaat een nieuwe talkshow presenteren op RTL. RTL Live wordt vanaf 3 oktober dagelijks uitgezonden om 5 uur smiddags. Verlinde gaat de show afwisselend met Angela Groothuizen presenteren. Het weer, vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen flinke periode met zon. In het noorden wordt het dan 21 graden. In het westen van Brabant loopt het kwik op naar 24 graden.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 I Can Sleep was de eerste song vertolkt door de Tigas Brothers. Suzanne van Tessel is een zangeres die een veel grotere bekendheid verdient. Waarom? Nou luister maar naar You Broke the Rules en je bent het waarschijnlijk met me eens. De blinde Justin Trevino heb ik in 2012 ontmoet in Schotland. Hij maakte veel indruk op me en ook op de leden van South Mountain. Hij sluit het blokje af met 5 Minutes of the Latest Blue. You broke the country. Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Have You Ever Seen The Rain? Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Zoals de liefhebbers wel weten wisselden ze bij South Mountain graag van positie. En alle leden krijgen de kans om op de voorgrond te treden. Vandaag is het de beurt aan Jay Reel. Dat was Jay Real met zijn versie van Waiting for the Sun to Shine. We blijven in Canada, want het is lang geleden dat Thomas Wade een cd heeft uitgebracht. Nu is hij er dan weer met Blue Country Soul. Schitterend gedaan, klinkt ook wel een beetje jazzy. Funny, What Makes You Cry is daar een mooi voorbeeld van. Heet van de naald. all the books on the shelf she was meaning to read, and the hook on the door where her robe used to be, and the frilly white curtains I never did like. Funny what makes you cry single red rose by her side of the bed faded and withered and hanging its head in this lonely room where love lived and died funny what makes you cry I watched from the door as she walked away. Stood there like a stone with nothing to say. No, we never even said goodbye. I just turned around and walked inside. as the day slips away and the night starts to fall. That live, love, and laugh that she hung on the wall disappears in the shadows like the love in her eyes. Funny what makes you We never even said goodbye. I just turned around and walked inside. As the day slips away and the night starts to fall, that live, love, and laugh that she hung on disappears in the shadows like the love in her eyes. Funny what makes you cry. In het eerste uur hoorden we Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain. De song is menigmaal gecoverd en Cole Washburn kan aan dit rijtje toegevoegd worden. De cover van deze week. Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over, so they say, it'll rain a sun. yesterday Carter Sampson was al in ons land en binnenkort komt ze terug voor een aantal optredens.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 Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Opnieuw een drietal songs van sterren die niet meer onder ons zijn. Gelukkig wel hun muziek en dat is veelal een mooie erfenis. Het Rolling Stones succes Honky Tonk Women wordt in een country jasje gestoken door de in 2008 overleden Charlie Walker. Mindy McCready kende een woelig persoonlijk leven. Ze had diverse relaties. In 2005 werd Billy McKnight gearresteerd voor mishandeling van Mindy. Deze gebeurtenissen werden haar te veel en ze probeerde zelfmoord te plegen. Op 17 februari 2013 ondernam ze een nieuwe poging en deze lukte wel. 10.000 Angels waren niet genoeg om haar te beschermen, maar ze hield er wel een hit aan over. Johnny Cash werkte in 2001 mee aan een Hank Williams tribute. En I Dreamed About Mama Last Night was zijn bijdrage. Je hoort dat zijn stem toen al minder werd. Crossroads. Speaking of the devil, look who just walked in. He knows just where to find me. I can tell he's gonna ask me to dance, but that's not as far as he wants to go. I need 10,000 angels to help me tell him no. Kees de Haan. I've just been to heaven with someone so true. I dreamed about Mama last night. She read me the Bible like she used to do. I dreamed about Mama last night. She never closed her eyes in sleep till we were all home in bed. And on party nights, till we came home, she often sat and read. We little thought about it then, for we were young and gay. Just how much Mama worried when we children were away. We only knew that she never slept, and when we were out at night, that she waited just to know that we would all come home all right. Why, sometimes when we'd stay away till one or two or three, it seems to us that Mama heard the turning of the key. For always, when we'd step inside, she'd call and we'd reply but we were all too young then to understand the reason why. Until the last one had returned, she'd always keep a light, for Mama couldn't sleep until she'd kissed us all goodnight. She had to know that we were safe before she went to rest. Well, she seemed to fear the world might harm the ones that she loved the best. And when she said, When you're grown to women and to men, perhaps I'll sleep the whole night through, it might be different then. And so it seemed to us that night and day we knew a mother's care, that always when we got back home, we'd find her waiting there. Then came the night when we were called together round her bed children are all with you now, the kindly doctor said. And in her eyes there gleamed again that old time tender light that told that she had been waiting just to know that we were all all right. She smiled that old familiar smile and prayed to God to keep her children safe from harm. Then she went to sleep. My dream is a treasure that I'll always keep. I dreamed about Mama last night. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Honky Tonk Girl, vertolkt door Tara Lynn. omdat country radio het grootste deel van zijn zendtijd besteedt aan het spelen van popmuziek en dat meestal door mannen met gelikte beats. Zo vallen acts als Cody Johnson al snel buiten de boot.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 Lindsey Beckett nam de vocalen voor haar rekening. Nu horen we Western Flyer met hun versie van de song. love in my heart, and there it will always remain, like an ivy clinging vine, clinging closer all the time through these years and the tears, just the same. I've got that old-fashioned faith in my heart, and nothing could tear us apart. Bright land may turn to sea, but there'll be no change in me. Got that old fast love in my heart. old-fashioned love in my heart, and there it will always remain, like an ivy clinging vine, clinging closer all the time through these years and the tears, just the same. I've got that old-fashioned faith in my heart, and nothing could tear us apart. Dry land may turn to sea, but there'll be no changing me. Got that old-fashioned love. Sarah Dunn maakt een einde aan dit programma met Bye Bye.